Carwash. Vind je aan de Ingenieur Lelyweg in de Haarlemse Waardepolder. Tegenover Spanenlanden. Je auto wordt pas echt schoon bij Club Carwash. Voor meer informatie kijk je op clubcarwash.nl. De tijd wordt mede mogelijk gemaakt door kokmakelaars.nl. Het is nu 6 uur. Dit is AB Radio. Het geluid van Kennemerland Zuid. Nieuws. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. PvdA-leider Samsom vindt dat de kinderbijslag inkomensafhankelijk moet worden. Op een PvdA-bijeenkomst zei hij dat het geld dat oplevert... bijvoorbeeld naar de kinderopvang kan gaan. Samsom denkt het opslagpunt te leggen bij een jaarinkomen van 45.000 euro. D66, GroenLinks en de SP waren al in meer of mindere mate... voor het inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslag. Samsom is verder enthousiast over een idee om ook mannen recht te geven op zwangerschapsverlof. Mannen en vrouwen zouden de 16 weken zwangerschapsverlof zelf moeten kunnen verdelen. De Nederlandse oorlogsmisdadiger Klaas Karel Faber is overleden. Hij stierf donderdag in een Duits ziekenhuis. Faber was de laatste Nederlandse voortvluchtige oorlogsmisdadiger uit de Tweede Wereldoorlog. Hij kreeg de doodstraf voor medeplichtigheid aan zeker 22 moorden. Die straf werd omgezet in levenslang, maar in 1952 ontsnapte Faber met zes anderen uit de koepelgevangenis van Breda. Sindsdien woonde hij in Duitsland. Klaas Karel Faber was 90. De brandweer gaat voor en tijdens het EK voetbal versieringen in straten controleren op brandveiligheid. Veel oranje zeilen en vlaggetjes zijn niet brandvertragend. Als dat in brand vliegt is de situatie niet te overzien, zegt de Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding. De vereniging raadt aan versiering op zeker een halve meter afstand van spotjes en andere apparaten te hangen. De Duitse minister van Verkeer wil haast maken met de invoering van een tolvignet voor personenauto's. Hij heeft een voorstel klaar dat volgens hem snel door de regering kan worden behandeld. De tolvignet moet de Duitse schatkist miljarden opleveren voor allerlei verkeersprojecten. Het Duitse kabinet is verdeeld over een tolvignet voor personenauto's. Ook een aantal deelstaten en de automobilistenvereniging ADAC zijn tegen. Het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen veel zon en maxima tussen 18 en 26 graden. In het oosten later op de dag kans op een bui. Maandag zonnige periode en stapelwolken. Dit was het NOS Journaal. Sinds jaren is de lokale radioomroep van de gemeente Nog meer van jou. Jouw FM. Jou. Jouw FM. Jouw FM. Binnenkort. Ook in de lente. De hele avond. Het geluid van Kennemerland Zuid. Via 89.0 op de kabel en overal op 105.8 FM. AB Radio. best selection of quality hit music. The party starts here. Non-stop mega mixed music. naar AB Radio. we're in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Ladies with an attitude, fellas that we're in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing. Ladies with an attitude, fellas that we're in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Ladies with an attitude, fellas that we're in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Get fellas, that we're in the mood. get on up, get on up. Strike the pose, there's nothing to it. Get on up, get on up. Fellas, that we're in the mood. get on up, get on up. Strike the pose, there's nothing to it. listening to it. Hello, everybody. I'm your DJ. Bo. Change, change, change, change, change, change, change, change, Should I listen what you say or listen what your folks say? It's a tough decision to make. I don't really wanna lose you, but I don't want your folks to turn me over to the hands of the law. I guess they think that I'm not good enough for you. I can tell the way they act in their attitude. As, the tears roll from my eyes, I feel a hurt inside. As I reach, as I reach out, to you, but I'm so confused. Oh, oh, I'm trapped. Like a fool, can get out. See, I'm trapped. Can't you see I'm so confused? I can't get out. See, I'm trapped. Like a fool, I'm getting one another. Why should we let this go further? Can't you see it's gonna pull us apart? Do you think I can afford to support you if you want to? Ever think about never selling down? I guess they think that I'm not good enough for you tell the way they act and their attitude. As the tears, tears roll from my eyes, I feel hurt inside. As I reach, as I reach out reach to out you, then I'm so confused. Oh, oh, I'm trapped like a fool. I'm getting hit. I can't get out. You see, I'm trapped. Can't you see I'm so confused? I can't get out. You see, I'm trapped like a fool. I'm getting hit. I can't get out. You see, I'm trapped. Can't you see I'm so confused? Hey. Het geluid van Kennemerland Zuid. Dit is AB Radio. is eh, sleutel. Lopen naar de auto en krassen met de sleutel. Een mooie, ronde beweging over de lak van de auto. Dat is ongeveer het effect van een bezoekje aan een gemiddelde wasstraat. Maar het kan ook anders. In de 9 doe-het-zelf-wasboxen van Club Car vind je de allernieuwste technieken op autowasgebied. En sta je zelf achter de knoppen. Je bepaalt dus ook zelf wat je wilt betalen.